Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De opvolger van de stint mag binnenkort de weg op. De elektrische boldercar werd van de weg gehaald na een ongeluk bij een spoorwegovergang in Os. Twee jaar geleden kwamen daarbij vier kinderen om het leven. Er is nooit een duidelijke oorzaak gevonden, maar de stint werd toch van de weg gehaald. De opvolger van de boldercar, de BSO-bus, is uitgebreid onderzocht en mag binnenkort de straat op. De Tweede Kamer is akkoord met de coronawet. Die geeft de overheid meer mogelijkheden om in te grijpen... en zorgt ervoor dat de maatregelen ook juridisch overeind blijven. Sommige partijen vinden dat de wet te ver gaat. Onze partij, de Partij voor de Vrijheid, is opgericht... om juist op te komen voor onze vrijheden. En dat, voorzitter, zal ik dan ook vandaag gaan doen. Maar de laatste versie van de wet is wel minder heftig. Coronaboetes zijn lager geworden... en de Tweede Kamer houdt meer controle over de regels. Steeds meer ziekenhuizen stellen niet dringende operaties uit. Onder meer in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... hebben artsen en verpleegkundigen hun handen vol aan coronapatiënten. Ze kunnen niet ook nog de normale zorg erbij hebben. Operaties die kunnen wachten worden dus uitgesteld. En drie kwartier nog tot het debuut van Frank de Boer als bondscoach van Oranje. Begin deze week maakte hij voor het eerst kennis met de spelers. En vanavond staat dus al de eerste wedstrijd op het programma. Een oefenpotje tegen Mexico. Het kan zijn dat de opstelling wel wat anders is dan je gewend bent, zegt verslaggever Tom Egbers. Het Nederlands elftal speelt drie wedstrijden in eh, de komende dagen. Dus vanavond eerst tegen Mexico, dan zondag tegen Bosnië-Herzegovina. En volgende week eh, nog eentje tegen Italië. Spelers gaat hij niet het sterkste team drie wedstrijden achtereen eh, laten spelen. Dus het is denkbaar dat je vanavond toch wel een andere ploeg krijgt. Nou, of dat inderdaad zo is, weten we dus over drie kwartier. Dan is de aftrap. En het weer nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog.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 iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is heel hier aan de overkant. Is de hartelijke groet in het westen waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant.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 Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she said she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. sipping walls, hey. Add up raw, finit dogs, and explores, hey. I was 15, I took codeine with my dog, hey. Did it Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait that's how risky. I gotta be gifted, he best me with fortune and fame. I remember from 50, I could go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could paid. Cause we counting up every day. Getting hot to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping.